Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het vertrouwen in Ierland van kredietbeoordelaar Moody's is verder gedaald. De organisatie heeft de kredietwaardigheid van Ierland verlaagd tot de junk-status. Dat betekent dat het risico voor investeerders toeneemt en Ierland bij nieuwe leningen op de kapitaalmarkt een hogere rente zal moeten betalen. Moody's denkt dat Ierland opnieuw noodleningen nodig heeft. De Ierse regering zegt dat ze tot eind 2013 aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De Britse regering is tegen de overname van de zender b door de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch. De conservatieven van premier Cameron zullen morgen voor een motie van Labour stemmen, waarin staat dat de overname van Murdoch van b niet in het publieke belang is. Murdoch wordt nu gevraagd zijn bod in te trekken. Zware regenval heeft in Brabant geleid tot wateroverlast. In de omgeving van Breda, Roosendaal en Moerdijk staan kelders en straten onder water. Ook waaiden bomen om. In Midden- en West-Brabant kwamen een paar honderd meldingen bij de politie binnen. Op Cyprus zijn honderden betogers het terrein van het presidentieel paleis binnengedrongen. De politie zette traangas in. De betogers zijn boos over de explosie van een munitiedepot op een marinebasis gisteren. Ze zeggen dat er nooit is verteld dat er zoveel munitie op de basis lag en ze vinden dat de regering nalatig is geweest. Shell heeft een overeenkomst over gaswinning gesloten in Irak. Met de deal zijn miljarden euro's gemoeid. Samen met het Japanse Mitsubishi gaat Shell in de zuidelijke provincie Basra gas winnen, bewerken en verkopen. De energievoorziening in Irak moet daarmee op een hoger pijl komen. Het weer... Er trekken stevige buien over het land met plaatselijk wateroverlast en in het zuidoosten kans op onweer en windstoten. Morgen overdag bewolkt, af en toe regen en met maxima rond 17 graden behoorlijk fris. Dit was het NOS Journaal.